Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man in Canada cola vertoonde blijkt het virus niet te hebben. Blijkt uit tests, meldt het Canadese ministerie van Volksgezondheid. De man was onlangs teruggekeerd uit Nigeria... waar de noodtoestand is uitgeroepen vanwege het ebola-virus. Sinds zijn terugkomst werd de man in quarantaine gehouden... in een ziekenhuis in Toronto. Volgens het Iraakse ministerie van Mensenrechten heeft ISIS af 500 eh, Jezidis gedood. Ze liggen in massagraven in het noorden van het land. Vrouwen en kinderen zouden levend zijn begraven. Ook zouden 300 vrouwen als slaaf worden gehouden. De moslim-extremisten van ISIS zijn in Irak aan een opmars bezig. Ze eisen dat de Jezidis zich tot de islam bekeren. Doen ze dat niet, dan worden ze vermoord. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en zitten nu vast in de bergen. Het Koerdische leger zou inmiddels duizenden Jezidis hebben gered. Het Oekraïense regeringsleger wijst een staakt het vuren met de rebellen af. Een van de rebellenleiders had opgeroepen tot een wapenstilstand... omdat in Donetsk een humanitaire ramp dreigt. De stad waar ongeveer een miljoen mensen wonen... kampt met tekorten aan water, eten, medicijnen en elektriciteit. De rebellen willen dat er hulpgoederen naartoe worden gebracht... maar de regering betwijfelt of ze wel oprecht zijn. Kiev wil dat de rebellen eerst de wapens neerleggen en zich overgeven. Pas daarna kan er een bestand komen. Uit een scheepswrak in de Westerschelde lekt sinds gistermiddag olie. De olie spoelt aan op het strand van Vlissingen... waar de gemeente een tijdelijk zwemverbod heeft ingesteld. Het water rond het wrak raakt door de olie licht verontreinigd. De kustwacht houdt de verspreiding in de gaten. Het weer, er trekken flinke buien over het land... met kans op onweer en zware windstoten. Het is wel warm, 21 tot 24 graden. Vanavond klaart het weer op. Morgen is het wisselvallig. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Eembrugge 7 kilometer. A9 Amstelveen naar Alkmaar bij de afrit Haarlem-Zuid 3, dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Verderop bij Beverwijk 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoevedorp 3.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 En we kijken eens even naar de Eredivisie. Zo eerlijk ben ik er nou ook wel weer. <laughs> Moet je dat eens horen. Coed Eagles tegen FC Groningen. Groningen heeft inmiddels weer gescoord. Het staat er op dit moment 2 tegen 2. Nou, Ajax tegen Vitesse, daar is eh, nog niks veranderd. 3 tegen 0. Een mooi resultaat voor Ajax tot nu toe. En om kwart voor vijf de klapper van de dag. Willem II thuis en ontvangt PSV. PSV, oké. Wat gaan we doen verder? Uiteraard houden we dat eh, voor u eh, de wedstrijden die nog gaande zijn in de gaten. En eh, verder gaan we natuurlijk, zoals u van ons gewend bent... om half vijf aandacht besteden aan het dier van de week. En die luistert naar de naam Barry. Het gedicht van de week staat een beetje in het teken van de Logans... de Zandvoortse bluesband, Logans Bluesband... die vanaf vijf uur optreden in Lowell en Hardy... En eh, het gedicht van de week zal deze keer in het Engels zijn. En onder de titel van Still Got the Blues. En de jongens die hebben dat nummer ook op hun repertoire staan. Dus vandaar het gedicht van de week in het teken van Logan's Blues Band. Still Got the Blues. En voor de rest hebben we om rond de klok van kwart over vier nog wat Formule 1 nieuws voor u vanuit de pitbox. Oké, nou dat is eh, in dit uur van Zandvoort op zondag bij CFM. Ja, ik miste een beetje de gouden oude muziek vandaag. Nou, dat gaan we in het laatste uur nog even goed maken. Met deze 72, Jim Croce is hier en Bad Bad Leroy Brown. Little Southside of Chicago. and the junkyard dog. Now Leroy, he a gambler, and he like his fancy clothes, and he like Was het goed, Albert-Jan? Ja, is goed. Goeie keuze? Ja, prima. Oké, okay, Jim Cross. En de Bad Bad Leroy Brown. 11 minuten over vier geworden, ja. Uh, eh, zo meteen om half vijf hebben we nog het dier van de week en het gedicht van de week. En eh, nog wat eh, Formule 1 nieuws. Reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. Maar heb je hem al op je telefoon, de CFM-app? Ja, Rob. CFM heeft een eigen app, albert Ik heb hem en Willem. ik heb hem van, heb jij hem ook al, Willem? Ja, ik heb hem ook... jij, jij hebt hem ook op je telefoon? De wie niet? Wie niet? De CFM-app is eh, nu gratis eh, verkrijgbaar in de Play Store en in de App Store. Kijk gewoon op ZFM Zandvoort en je vindt hem eh, vanzelf. Krijg je de laatste Zandvoortse nieuwtjes gewoon direct binnen op je telefoon. En uiteraard al het CFM nieuws. Zeker de moeite van het downloaden waard. Download hem nu dus, de CFM app. Ja, nog meer gouden oude muziek. Ja, we hebben er gewoon even zin in, hè. Hier is een Ramse Shaffi en ik kijk naar hoog Sammy. Sammy loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen, zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, daar Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren. Sammy, hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de man. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten Sammy op de straten Sammy van de stad? Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen doet alles alleen. Hij vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt mij door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy? Want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, er is een die van je houdt. Dat was Ramses Shafi bij CFM. En hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, voordat we aan het eh, Formule 1 nieuws eh, gaan beginnen nog even de eredivisie. Want uh, ja, daar zijn spannende ontwikkelingen voor mijn collega Albert-Jan Vos. Ja, allereerst, Vitesse heeft tegengescoord bij Ajax. Het zal een beetje aan de late kant zijn. Het is nu 3-1 voor Vitesse. Ja, en daar komt hij, hè? Maar ja, Groningen heeft een 2-0 achterstand tegen Go Ahead Eagles. Allereerst weten goed te maken. En sterker nog, ze hebben een goal erbij gescoord. Dus FC Groningen 3, en de tegenstander 2. En eh, dat zingen voor jou heeft wel geholpen dus. Uiteraard. Ja, uiteraard. Nou, het Formule 1 nieuws dan nu. En dat gaat eh, in eerste instantie over eh, Verstappen. En wel niet over Jos Verstappen, maar over Max Verstappen. Want Max Verstappen kan mogelijk volgend, jaar, volgend seizoen... op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de Formule 1 gaan maken. Helmut Marco de Oostenrijkse baas van het Red Bull Junior-programma... heeft een voorstel van die strekking klaar liggen... en hoopt binnenkort met, de Limburgs, met het Limburgse talent en zijn vader Jos Verstappen tot een akkoord te komen. In het plan van Marco zou een van de twee stoeltjes bij Scudera Toro Rosso... het satellietteam van Red Bull voor Max Verstappen worden gereserveerd. Vader en zoon Verstappen waren op de Red Bull Ring in Spielberg voor het EK Formule 3... en op die zaterdag vond er wederom een gesprek plaats met Marco... die er geen geheim meer van maakt dat hem er veel aan is gelegen... om de relevatie van het Formule 3 seizoen aan zich te binden. Hij is een fan van Max en dat is voor ons alleen maar prettig, al dus Verstappen senior. De laatste wil of kan niet het achterste van zijn tong laten zien over de besprekingen met Marco. Maar erkent wel dat er een versneld debuut in de koningsklasse van de autosport... zomaar één van de opties zou kunnen zijn. Kijk, vervolg. Dat is mooi nieuws. En dan, de baas van de Formule 1, Ecclestone. Bernie Ecclestone heb ik het dan over. Bernie Ecclestone koopt strafzaak af voor slechts 75 miljoen. Hmm. Formule 1-baas Bernie Ecclestone hoeft niet langer te vrezen voor gevangenisstraf. De baas van de Formule 1 heeft eh, afgelopen dinsdag... door het betalen van een afkoopsom van zo'n slordige 75 miljoen euro... vervolging wegens omkoping te kunnen voorkomen. Ecclestone moet het door zijn advocaten voorgestelde bedrag binnen één week betalen. Het voorstel werd in de ochtend al geaccepteerd. Acceptabel bevonden door de aanklager, maar rechter Peter Nol had het eindoordeel. Ecclestone, 83 jaar oud, stond sinds 24 april voor het eh, gerecht... omdat hij ervan werd verdacht in 2006 bij de overname door investeerder CVC... van een groot aandelenpakket van de Formule 1 van de Bayerische Landesbank... smeergeld te hebben betaald aan bankier Gerhard Gribowski... die namens de bank de verkoop begeleidde. Dat ging over een bedrag van, komt-ie, 44 miljoen dollar. Ruim 32 miljoen euro. Vorige week stelden zijn advocaten nog voor de benadeelde bank... een schadevergoeding van 25 miljoen te betalen. Maar goed, hij heeft het nu afgekocht voor 75 miljoen. Nou, zou die het missen, denk je? Nee, hè? Nee. Nee, echt niet. Nou, dat wat betreft eh, het eh, Formule 1 nieuws bij CFM. Eredivisie is wederom gescoord en eh, wel niet bij jouw wedstrijd, Albert-Jan. Hoeft ook niet. Maar wel bij Ajax tegen Vitesse 4 tegen 1. Ajax heeft er wederom een doppunt ingekregen. Tot zover en zijn bijna uitgespeeld hè, daar bij de Eredivisie. De wedstrijd die in ieder geval om half drie gestart zijn. Zometeen nog eentje hè, om een kwart voor vijf de wedstrijd PSV tegen Willem II. Dat was de nieuwe zomerhit, de Salsa Tequila, Anders Nielsen. En van de grote zomerhit gaan we nu naar een eh, danceclassic van de SOS-band. Hier is The Finest. You learn to appreciate the finer things in life. om deze single weer eens terug te horen op de Zandvoorts Radio. Jorden, de SOS-band en You're the Finest. Ja, de wedstrijden die eh, vandaag eh, gespeeld zijn eh, in de Eredivisie zijn inmiddels ten einde. Anders zouden ze niet <laughs> gespeeld zijn natuurlijk. Maar goed, we hebben het over de wedstrijd die om half 1 is gestart... en de wedstrijden, de tweetal wedstrijden die om half 3 gestart zijn. Dan beginnen we met ADO Den Haag tegen Feyenoord. Die wedstrijd begon om half 1 vanmiddag. In de blessuretijd wist Feyenoord de overwinning naar zich toe te trekken... en daardoor een 1-0 overwinning over, over ADO Den Haag te behalen. En u moet vanavond echt even kijken, want in die wedstrijd vielen er 13 kaarten. 12 gele en 1 rode. Een, een record in de eredivisie hier in Nederland. Dus de scheidsrechter zal daar ook wel een, handje van hebben gehad, of in hebben gehad. Dan eh, Ajax eh, tegen Vitesse, toch een Elk angstgegner is gebleken de afgelopen jaren. Maar Ajax wist, eh, wist over overtuigende wijze de winst naar zich toe te trekken... met uiteindelijk een 4-1 overwinning voor Ajax. En dan hebben we nog Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Nou, na een 2-0 achterstand eh, van de Groningers hebben ze zich op, op Gronings karakter teruggevochten in de wedstrijd. Het was lange tijd op een gegeven moment 2-2. Maar in, de slot, in het slotgedeelte van de wedstrijd wist zelfs FC Groningen... de overwinning naar zich toe te trekken. Dus Go Ahead Eagles, FC Groningen 2 tegen 3. En straks om kwart voor vijf de kraker van de dag. Willem 2 ontvangt thuis PSV. Oké, nou die kunnen we nog een kwartier meenemen, Albertje. Gelukkig maar. <laughs> Laten we het zo zeggen. De nieuwe single van Stramme e is hier. l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi, mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi, mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire la fête. Ta mère veut te la faire aussi. À qui la faute C'est la faute à autrui, hein c'est les autres. Toi, tu n'as qu'une seule envie. Tu aimerais faire. de routeplanner erbij hoor. Misschien wel handig. De route naar Funky Town. Je hoorde de single van Lipsync bij CFM. Drie minuten overal vijf geworden. Tijd voor het dier van de week. En die luistert naar de naam Barry. En Barry is een gecastreerde reu geschat op een jaar of vier. Hij is erg aanhankelijk naar mensen en heeft veel pit. Hij heeft een krachtig karakter en een eigen willetje... en is daarom geen beginnershond. Hij kent de basiscommando's primo, maar gaat soms liever zijn eigen gang. Trekken aan de lijn kan hij als de beste. Hij is een echte spierbundel, dus zoekt hij een baas die sterk in zijn schoenen staat. Barry heeft veel energie en zoekt daarom een sportieve baas. Hij gaat redelijk met andere honden om, maar kan, het ook, kan ook erg stoer doen. Hoe hij omgaat met katten en kinderen is niet bekend. Wie is er sportief en heeft er veel liefde over? Barry zit met smart op u te wachten. En waar verblijft Barry dan? Barry verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5... Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888... of kijk ook even op www.dierentehuiskennemerland.nl... Want zoals Barry hebben alle asieldieren recht op een gelukkig thuis. En hier is Santana. met Thierry hoor. Homer, Homer, Homer. Dat was Santana en She's Not There. De volgende is ook zo mooi, hè? Helemaal live gezongen. Carol King is er. Is hier met You've Got a Friends. When you're down and trouble the sky up above you should turn dark. Het het kippenvelmoment bij CFM. Mooi hè? Live gezongen Carol King en You've Cut a Friend. Nou, wat zometeen ook mooi is, dat is natuurlijk het gedicht van de week. Zometeen om vijf uur gaat het optreden beginnen in Laura en Hardy. We hebben het over de Sanfordse band, de Logans Blues Band. En speciaal voor eh, die band heeft Albert-Jan een gedicht gemaakt. Still Cut the Blues. Oeh, die komt zometeen meteen langs naar deze plaats. Ook zo lekker weer, hè?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 Je hoorde de single van de Boomtown Reds bij CFM. Daarmee gingen we terug naar 1979. Het is tijd geworden voor het gedicht van de week. Ook op zondagmiddag kan je hem horen bij Zandvoort op zondag. Ditmaal het gedicht Stil Blues' Speciaal voor de Logans Blues Band.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 Playing to win, but to lose just the same. So long it was so long ago, but I've still, still got the blues for you. So many years since I've seen your face. You will my heart. There's an empty space where you, you used to be. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Oh, the days come and go. There's one thing I know. I've still, still got the blues for you. Dat was hem weer, het gedicht van de week bij CFM Zandvoort. You're Still Cuts the Blues for You. Zo dadelijk vanaf 5 uur bij Café Lauren Hardy. De Logans Blues Band met heel veel blues natuurlijk. so easy Nee joh, dit is toch geweldig. Heerlijk hè joh, de Carrie Moore en Still Cut the Blues for You. Ja, datzelfde geldt natuurlijk voor de Logan Blues Band. Vanaf vijf uur? Ja, over vijf minuten. Ja, maar gaan wij erheen? Gaan wij door de regen, hè? Ik ben blij dat ik een jas bij me heb. Oké. je mag je vader wel heel ja, erg dankbaar zijn. ik ben, zeer dankbaar. Willem 2, PSV. Ik zeg het niet. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zeg jij staat verkeerd om, denk ik. Nee, staat goed. Nee, echt. Staat helemaal goed. Willem 2 tegen PSV. Daar staat het momenteel 0 tegen 1. Dus je clubje staat voor. Ja, helemaal goed. dat is mooi. Helemaal goed. Nou, goed. Eh. Eh, ja, we gaan zo meteen door de regen, Albert-Jan. Ja, nou, eh, het mag wel iets minder even, hoor. <laughs> iets minder. Dus thuis, kom iets later thuis, hoor. Ja, waarschijnlijk. <laughs> heb je een pluutje bij je? Ik heb een petje en een pluutje. Ik heb alles bij me. Kijk, dat, ga, je die achter op de brommer, ga je met, met de jij, jij, vangt toch de meeste ja, dat is waar. op. Ik vang het wel weer op. Helemaal goed. Nou, we zijn er van de week weer, hè, trouwens. Ja, Ja. Want het is de Beverwijk feestweek waardoor onze collega Ruud Jansen op de, dinsdag en op, nee, op de woensdag en op de vrijdag... geen ZFM lunch. uh, eh, gaat presenteren... samen met zijn liefstallige assistente Angela de Koning. Maar niet getreurd, wie nemen de honneurs waar? Ja, dat zijn wij, hè? <laughs> dat zijn wij. Op woensdag en op vrijdag ZFM lunch tussen 12 en 2... Ik zeg tot dan en een hele fijne zondagavond, ondanks het weer. Hè, wat op dit moment eh, best wel <laughs> erbarmelijk uh, slecht is. Goed, ook namens mij en nog een hele fijne avond. Oké, en tot volgende week.